7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal positief geteste bewoners van verpleeghuizen is in een week meer dan verdubbeld. Er zijn nu 111 bewoners besmet. Vorige week dinsdag waren dat er 51. De Vereniging van Specialisten Oudere Geneeskunde is bezorgd over de toename... en de druk die het met zich meebrengt voor het personeel in verpleeghuizen... In totaal kwamen er de afgelopen week 13.471 coronabesmettingen bij. Dat is fors meer dan een week eerder. Ook het aantal ziekenhuisopnames nam afgelopen week toe. En die groei van het aantal coronabesmettingen en het aantal ziekenhuisopnames... dreigt opnieuw ten koste te gaan van de reguliere zorg. In het LUMC in Leiden is al een aantal ingrepen geverzet. In de regio Amsterdam zit dat er ook aan te komen, zeggen de ziekenhuizen. Om te voorkomen dat de reguliere zorg in gevaar komt... worden patiënten vanaf morgen weer verspreid... via het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntspreiding. President Trump heeft genoeg republikeinse stemmen... om zijn kandidaat voor het Hoge Rechtshof te kunnen voordragen. Er moet een nieuwe rechter worden benoemd... omdat rechter Ruth Bader Ginsburg vrijdag is overleden. De democraten zijn tegen een benoeming... zo kort voor de verkiezingen in november... en enkele republikeinen waren dat eerst ook... De Senaat moet de voorgedragen rechter goedkeuren... en de Republikeinen hebben daar de meerderheid. De verwachting is dat Trump een conservatieve rechter benoemt... ter vervanging van de liberale Ginsburg. Een man van 50 uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs... voor het doodsteken van een man van 29. Dat gebeurde vorig jaar op klaarlichte dag in het centrum van Amsterdam. Uit het niets stak de dader meerdere keren met een mes in de borst van het slachtoffer... De man heeft geen verklaring gegeven waarom hij dat deed. Het weer. Vanavond is het helder en vannacht koelt het af naar een graad of 10.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 Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier. In het Canadese Winnipeg geboren Sean Burns is terug met zijn nieuwe album A Bakersfield Half Dozen. Geïnspireerd door zijn liefde voor invloedrijke artiesten uit de Bakersfield Sound tijdens zijn jeugd. Volgens Burns is dit album een droom die uitkomt voor een in Winnipeg gevestigde country muziekliefhebber. En het zal waarschijnlijk enthousiasme opwekken bij anderen die van het genre genieten. Too many bridges to cross over. de maand, de rubriek Sterren van Toen en de cover van de week.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 Nummer 1 Country Hit. news is out all over town that you've been seen. Crossroads. Nummer 1 country hit. Tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. Well, I got a crew I wanna pick with you, just like last time when the feathers flew. You're running while I'm kicking up your heels, leaving me home with a handful of bills live without you and you know it's true. But there's no living with you, so what'll I do? I'm going honky tonkin', and getting tight as I can. And maybe by then you'll appreciate a good man. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? dog is gonna have his day. You better pay attention, don't you dare forget. Cause I'm just a little bitty puppy, yeah. I caught you honky tonkin' with uh, my best friend. The thing to do was leave you, but I should've left then. Now I'm too old to leave you, but I still get sore. When you come home, I'm feeling for the knob on the door. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry? baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Heroes, Mentors and Friends, The Legend Project, heb ik gekozen tot album van de maand. In Soft Lights en Hard Country Music horen we Amber Digby samen met niemand minder dan good old Mo Bendy. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. van Jeff Claiborne komt in augustus het album Good Bar Attender uit. Het is een authentiek country album met een moderne twist van de Texaanse singer-songwriter. De titelsong van deze leuke, meezingbare melodie... die momenteel zijn weg vindt naar de Texas Country Radio Charts... zal de juiste sfeer brengen in elke bar. Chicago Blues is een klank en een merk. Chicago Bluegrass heeft een meer obscure geschiedenis en de band Special Consensus eert dat verleden op Chicago Barn Dance. City of New Orleans, van wijle stadgenoot Steve Goodman, treft een nostalgische noot met knappe harmonieën. De cover van deze week. the old men in the club car. Then he appointed ain't no one keeping score. Won't you pass the paper bag that holds the bottle? And feel the wheels are rumbling neath the floor. And the sons of Pullman porters and the sons of engineers ride their father's magic carpets made of steam. Others with their babes asleep, rocking to the gym beat, the rhythm of the maakte zijn opwachting in de Texas music scene met zijn eerste hitsingle Nowhere But Texas, die nummer 10 bereikt in de Texas Music Hitlijst. Daarnaast scoorde hij nog een drietal hits en met My Worst Best Friend waagt hij een nieuwe poging. Well, he lives in a bottle, a keg or a glass, in smaller Man, he's a blast. But I wind up in trouble and go off the deep end when I spend too much time with my worst best friend.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 De band won ook de Bud Country Fans Choice Award in 1994. Ze hebben vier nummer 1 country singles in Canada met nog eens 12 singles die de Canadian Country Top 10 bereikten. Acht van hun albums haalden de gouden status. Een aantal jaren geleden is de band gestopt. Ze waren ook tweemaal in ons land. Ik trap af met Just for Old Times Sake. zijn wat Cajun-invloeden te horen... waarna Such a Lonely One het blokje compleet maakt. Prairie Oyster.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 can often lose your mind. Now place your bets, or better yet, just join a conga line. Fifteen Cuban minutes can turn night into day. They're dancing on the table down at El Frente. Another entry in the log, my mind put to a test. When we sailed with the Hemingways on a schooner from Key West, they come to make a movie about long forgotten times. Old friends, drink some rum and visit family shrines. So how the hell did we wind up just tagging right along? They were looking for a soundtrack in her dogs and roots. sana, si hoy mañana, mañana, mañana lo que dice. Bij het bespreken van de nieuwe muziek zegt Corp Lund, er zijn mensen die western music maken en die het soort vriesdrogen zoals een museumstijl. Ik doe dat niet. Ik ben geïnteresseerd om mezelf uit te drukken. Dat is eigenlijk hoe het voelt om zes generaties cowboy erfgoed in de gekke 21e eeuwse stedelijke omgeving te hebben gegooid. Ik houd van de traditionele stijl en ik gebruik het maar ik benader het met overgave en in mijn eigen stijl. Grizzly Bear Blues. Should I run or should I stand? It's an old debate. Cause sometimes it's a bluff charge and then sometimes it ain't. Can they run downhill? Can they climb a tree? Maybe that's just blackberries, I can't remember. Hmm, let's see. Should I shut up or should I shout? Maybe try to scare him off. Well, pretty much most anything I do just piss him off. In the end, it don't matter what you choose to do, of course. When 800 pounds of grizzly bear outruns a quarter horse, well, them old grizzly blues got me confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. Well, I think I read it someplace. They kill only what they eat. I fumble through that guidebook, just how often they eat me. Well, somebody find some answers. Let's do a study of some kind. We'll make it scientific, and let's see what we can find. Cause he looks almost friendly with that easy ambling gait. But when he decides he's hungry, makes me wanna hibernate. Well, them old grizzly blues got me kinda confused. remember You know you don't outrun the grizz. You just outrun your slowest buddy, whoever that guy is. And that cub you found's adorable. He's cute, yes I agree. And there's only one thing missing, and that's Mama. Where is she? extinct. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. In the spotlight. spotlight. Billy Keeble trok naar Big Matador Recording Studio in Nashville om zijn zevende cd Just For You op te nemen. Er staan tien geweldige nummers op dit album, die variëren van dansbare two-steps tot Freddy Fender-achtige ballads. De spotlight is voor Billy Keeble met This Song's For You en Between a Rock and a Hard Place. this song's for you. Straight from my heart, a few words were wrote each day since we've been apart. I need you to come back and make a new start. song is just for you. Straight from my heart. It's in every word. My broken heart wrote. And I play Crossroads. Kees de Haan. The jukebox keeps playing that same cheating song While my rock of Gibraltar waits at home There's a sweet thing Jackson Holte en de Highway Patrol afkomstig uit Montana nemen ons mee naar New Orleans. if you don't walk right. Morning comes when there's no room in the tank. They be drunk, strewn out like driftwood along the bank. De titelsong Bye Bye Blues werd opgenomen door diverse country- en jazzgroepen. Er kan de versie van Susie Blue en The Lonesome Fellas aan toegevoegd worden.